Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden studenten hadden tijdens hun studie te maken met grensoverschrijdend gedrag. De onderwijsinspectie denkt dat het mogelijk om 30.000 studenten gaat. In een enquête onder jongeren gaf 4% aan slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan om verschillende dingen gaan, vertelt de studentenvakbond. Het kan natuurlijk gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eh, dus het kan bijvoorbeeld gaan over een docent die foute opmerkingen maakt... of eh, die zelfs eh, ja, studenten aanraakt als ze dat niet willen. Maar het kan ook over intimidatie bijvoorbeeld gaan... of gewoon een onveilige leeromgeving. Dat is ook iets wat, wat studenten bij ons melden. In de helft van de gevallen was de dader personeel van de opleiding. Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand gelden minder coronaregels dan de vorige verkiezingen. Het is niet meer verplicht om afstand te houden en ook mag je je mondkapje thuis laten. Om te zorgen dat het niet te druk wordt in de stembureaus hoef je niet pas op woensdag 16 maart te stemmen, mag ook al op maandag en dinsdag. De gijzeling gisteren in Amsterdam heeft een behoorlijke impact op de stad. Burgemeester Halsema zegt op Instagram dat ze meeleeft met de mensen die uren opgesloten zaten in het gebouw van de Apple Store. Daar hield een 27-jarige man iemand gegrijzeld. De politie was er met veel mensen bij en pas na uren kwam hij naar buiten gerend. Hij werd meteen omvergereden door de politie. Deze jongen zag het allemaal vanaf de eerste rang, vanaf de galerij van zijn huis. Het was heel spannend natuurlijk, want je wist niet wat er ging gebeuren. En toen uh, scheen de politie met van die schijnwerpers op hem. en dus eh, via zo'n luidsprekers zeiden ze, eh, dit is de politie, steek je hand op als ze ons hoort. En er was natuurlijk geen reactie, want die man ja, die was gewoon oud. En toen, dat was heel spannend gewoon in het algemeen, want je weet natuurlijk wat er gaat gebeuren is natuurlijk best heftig om zoiets mee te maken. Vandaag staat er een nazorgbus op het Leidseplein. Burgemeester Halsema roept iedereen die het nodig heeft op om slachtofferhulp te zoeken. Het weer nog. Het is het eh, laatste uurtje zon, want morgen en overmorgen gaat het weer regenen. Dat is gelukkig van korte duur, want komend weekend is het opnieuw lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is het file rijden met een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen 11 kilometer file. A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met ook daar een kwartier op onthoud.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 Veel Oekraïnse overheidswebsites liggen plat, volgens Oekraïne door een DDoS-aanval. Onder meer de sites van banken, het parlement en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn niet bereikbaar de pier in Scheveningen moet een flinke opknapbeurt krijgen. Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat grote delen moeten worden gerepareerd of vervangen.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 there must be life after tragedy. Shout out, shout out for someone to hear, What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh. nothing here was broken or wasted. Oh, oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way.